Hij raakte bedolven onder zand toen een bouwput instortte. Volgens de politie is er vermoedelijk een damwand verschoven. Op de plek van het ongeluk wordt een weg onder het spoor gegraven... in verband met de aanleg van een nieuwe rondweg om Den Bosch. Het treinverkeer ten zuiden van Den Bosch is stilgelegd. In het Oosterpark in Amsterdam is herdacht dat precies vijf jaar geleden Theo van Gogh werd vermoord. Er werden bloemen gelegd bij het beeld De Schreeuw. Om kwart voor negen werd hij in de Linnaeusstraat doodgeschoten en gestoken door Mohammed B. Volgens B. had Van Gogh de islam beledigd. Onder meer door de met Hirsi Ali gemaakte film Submission. Vanmiddag is er een minuut stilte bij de schreeuw en daar worden dan ook toespraken gehouden door Rita Verdonk en stadsdeelvoorzitter Marcouche. Bij een bomaanslag in de Pakistanse stad Rawalpindi zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. De bom ontplofte bij een hotel niet ver van het hoofdkwartier van het Pakistanse leger. Volgens de politie was de aanslag het werk van een zelfmoordenaar op een motor. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag in Rawalpindi volgt op de bekendmaking dat de Pakistanse regering 5 miljoen dollar uitlooft voor de tip die leidt tot de aanhouding van Taliban-leider Meshoud. Rawalpindi wordt geregeld getroffen door aanslagen. Timo de Bakker hoort voor het eerst bij de beste 100 tennissers van de wereld. De tennisser uit Schravenzande staat deze week 99ste op de wereldranglijst. Hij bereikte op het toernooi van Seoul de halve finale en klom daardoor 12 plaatsen. De 21-jarige De Bakker won dit jaar vier toernooien op de Challenger Tour. En dat is het op één na hoogste niveau van het tennis.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 swan, stepping from the pool. 106.9 FM.